Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zegt dat het zo'n 300 liter brandstof heeft gegeven... aan het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. De directeur van het ziekenhuis zal het Rode Kruis hebben gevraagd... om de brandstof over te dragen. Onduidelijk is of de brandstof daadwerkelijk is aangekomen in het ziekenhuis. De brandstof is belangrijk voor de zeker 650 patiënten in het ziekenhuis. Eerder zei de directeur dat hun leven in gevaar is... nu er geen stroom meer is. Het blijft onrustig aan de grens tussen Israël en Libanon. Bij aanvallen van Hezbollah raakten vandaag zeven Israëlische militairen en tien burgers gewond. Het Israëlische leger zegt dat er 15 aanvallen van Hezbollah vanuit Libanon waren. De militante beweging zou bij de aanvallen voor het eerst ook anti-tankraketten hebben gebruikt. Zes Nederlanders hebben vandaag de Gazastrook verlaten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat ze via de grens van Rafa aangekomen zijn in Egypte. Daar worden ze in Cairo opgevangen door de Nederlandse ambassade en voorbereid op de reis naar Nederland. Het is de tweede keer dat een groep Nederlanders de Gazastrook verlaat. In totaal heeft het ministerie nog contact met 18 Nederlanders die nog in Gaza zijn. De Nederlandse basketbalsters hebben verloren van Kroatië... in de kwalificatiereeks voor het EK van 2025. Daarmee hebben ze de goede start in de kwalificatie geen vervolg kunnen geven. Afgelopen donderdag won Oranje nog van het eh, lager ingeschatte Oostenrijk. De Nederlandse basketbalsters staan op plek 50 op de wereldranglijst. De Nederlandse vrouwen plaatsen zich in 1989 voor het laatst voor een EK.